Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte, landbouwminister Adema en een aantal boerenorganisaties... zijn nog steeds aan het onderhandelen over het landbouwakkoord. Met dat akkoord moet de landbouw een stuk duurzamer worden... maar ze zijn er dus nog steeds niet uit mijn collega Thomas Spekschoor is er al de hele nacht bij. Ze zitten eh, op de eerste verdieping van dit gebouw. Wij zijn ergens in de nacht eh, tot de onderste verdieping van het gebouw toegelaten. Omdat eh, de woordvoerders het toch ook wel wat zielig begonnen te vinden dat wij het zo koud kregen. maar wat er op die bovenste verdieping gebeurt, ja, dat is toch grotendeels in nevelen gehuld. Zo nu en dan horen we wel een klein beetje, maar heel veel horen we niet. De onderhandelingen zouden vooral vastzitten op hoe boeren in de toekomst voldoende geld kunnen verdienen. In Kiev zijn op meerdere plekken explosies geweest. In het oosten van de Oekraïnse hoofdstad is brand uitgebroken. Eerder op de nacht ging op veel plekken in Oekraïne al het luchtalarm af. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf zee. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En gisteravond is er in Ter Apel gedemonstreerd. Tientallen mensen zetten bij het aanmeldcentrum hun tent op... en hielden spandoeken omhoog met de tekst... Alles went, behalve een tent... Ze wilden op die manier aandacht vragen voor asielzoekers... die misschien vanaf volgende maand weer buiten moeten slapen. Er zijn namelijk nog steeds te weinig opvangplekken. Ik sta hier vandaag omdat eh, ik eh, eh, hoop dat het uh, dieptepunt van afgelopen jaar... bij de Apel dat het nooit meer gaat gebeuren. En omdat er dus zo weinig gebeurt vanuit Den Haag... dat wij wel moeten protesteren. En een heerlijk voetbalavondje in Manchester gisteravond. Tenminste, voor fans van City. Hun ploeg speelde gisteravond de return in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid. Het was niet echt spannend. 5-1 on aggregate. 4-0 vanavond. Betekent dat Manchester City in de finale staat 10 juni. En dan zullen we weten wie de beste dit jaar van Europa is. Inter of Manchester City. En die finale is dus over iets meer dan drie weken in Istanbul.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 Tonight the cape is what I choose. Goya's in my Spanish heart. joyful hymn. Silver sonnets reach the sky. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Dip, dip, dip, dip, dip, Op up in the picture of ik lay low.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 maar er wordt niet verwacht dat ze er vandaag nog uitkomen. Er liggen wel afspraken op tafel, maar nog niet over hoe boeren in de toekomst voldoende geld kunnen verdienen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev waren vannacht explosies. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. De politie heeft in een huis in Velendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werden ook een kilo kook en een halve kilo amfetamine gevonden. Vijf mensen zijn aangehouden. Het weer vanmiddag bijna overal zonnig. In het oosten kan het wat bewolkt zijn. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Het ritme van Zandvoort, op 106.9. ZFM. This is bad to you, babe. But I'm not drowning. through. Whoa, we're waiting around these always and counting the this is November.